Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. China heeft nieuwe maatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen uit het buitenland een tweede coronagolf veroorzaken. Vandaag werden er ruim 100 nieuwe gevallen gemeld, het hoogste aantal in een maand tijd. In bijna alle gevallen ging het om internationale reizigers. Daarom zijn in een provincie aan de grens met Rusland de grenscontroles aangescherpt. Reizigers moeten daar 28 dagen in quarantaine. De Belgische politie heeft de afgelopen twee dagen ongeveer 100 mensen opgepakt... voor de ongeregeldheden in de Brusselse gemeente Anderlecht. Die ontstonden na de dood van een man van 19 vrijdagavond. Hij ging daarna een coronacontrole vandoor op zijn scooter... en botste op de verkeerde weghelft frontaal op een tegemoetkomende politieauto. En de Vlaamse minister van Jeugd en Brussel veroordeelt de rellen in Anderlecht... waarbij uit een politieauto ook een wapen werd gestolen. En de railschoppers moeten worden gevonden en vervolgd, zegt hij. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker zes doden gevallen door tornado's. Ook raakten honderden woningen beschadigd. In buurstaat Louisiana veroorzaakte het extreme weer op een lokaal vliegveld... voor zeker 30 miljoen dollar aan schade aan vliegtuigen vanwege de coronacrisis twijfelden veel autoriteiten of ze de schuilplaatsen moesten openen. En op de meeste plekken werden mensen toch toegelaten als ze bijvoorbeeld mondkapjes en handschoenen hadden. Ook was de oproep om in de schuilplekken twee meter afstand te bewaren en ontsmettingsmiddel te gebruiken. En het marineschip de Karel Doorman vertrekt vandaag voor drie maanden naar het Caribisch gebied om te helpen met de coronacrisis. Het schip zal onder meer medische faciliteiten en mariniers naar Sint Maarten, Curaçao en Aruba brengen. Ook zal het helpen bij de voedselvoorziening op de eilanden en de kustwacht ondersteunen.